Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke kans dat je wel eens moet wachten op een pakketje. 1 op de 6 wordt te laat bezorgd, zeggen onderzoekers. Vooral die van buitenlandse bezorgers komen niet op tijd. Zoals B-Post, DPD, GLS en UPS. En een grote ergernis voor veel mensen dat je een tijdvak doorkrijgt... maar dat de bezorger veel eerder of later op de stoep staat. Dat komt bij meer dan een kwart van de pakketjes voor. In de Amerikaanse staat Tennessee worden nog een tientallen mensen vermist... na de grote overstromingen dit weekend. Daarbij vielen minstens 22 doden. Inwoners zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Deze vrouw overleefde het maar net, maar zag anderen vastzitten op hun veranda. We just about didn't make it out. We just about floated back. But as we went, as we was driving out, we could see these people on their porches. And I think in my mind that they thought they were safe, that the water was not going to get that high. Het opruimen gaat nog maanden duren. Door een fout van premier Rutte en zijn ambtenaren staat het adres van een meisje van 14 online. Rosalinde schreef eerder deze maand een brief over klimaatverandering aan Rutte. Die beantwoordde de brief en omdat de Partij voor de Dieren om een kopie van die reactie vroeg... verscheen het antwoord als officieel stuk op de site van de Tweede Kamer... met dus het adres van Rosalinde erbij. Volgens de krant NRC krijgt ze inmiddels agressieve reacties. Groot feest in Hardenberg in Overijssel gisteravond. Daar werd BMX'er Nick Kimman gehuldigd. Timmer pakte goud op de Olympische Spelen en afgelopen weekend werd hij wereldkampioen. Gisteravond werd hij opgehaald door de plaatselijke BMX-vereniging. Hij kreeg een erepenning van de gemeente en de BMX-baan in Hardenberg is naar hem vernoemd. Ja, ik wist wel dat ik gehuldigd zou worden bij de club, maar ja, ik wist ook niet hoe of wat. Ik denk, eh, ik laat wel me afkomen. Maar eh, ja, wel vet, alle kids eh, bij mijn pa langs op de fiets om op te tikken. Je voelt u wel eentje onder zich gezet? Ja, 100%. Ik zei net al, ik word er bijna verlegen van. Het weer een prima dagje met vooral vanochtend veel zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio voornamelijk oponthoud rond de A22. In beide richtingen is de weg daar dicht tussen IJmuiden en Beverwijk.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 Don't like his baggy jeans, but I'm, to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. my Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk.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 Extreme regen, zoals bij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België vorige maand... komt vaker voor als gevolg van klimaatverandering. En ook de hoeveelheid neerslag bij dit soort hevige regenval is toegenomen tot wel 19 procent. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook het KNMI aan heeft meegedaan. De situatie van nu werd vergeleken met die halverwege de 19e eeuw. Rond deze tijd landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 mensen. Een op de zes pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd...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 Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like? can I love you? How can I love you? If you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? Can I be looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow it never happened to me But after this episode I know see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like, love?